uur. met het NOS Journaal. Nieuwbouwhuizen moeten niet langer worden aangesloten op aardgas. Koken en verwarmen moet op een andere manier. Dat zegt netbeheerder Steden. Die vindt het maatschappelijk niet verantwoord om nieuwe huizen nog op het gas aan te sluiten omdat we toe willen naar een klimaatneutrale samenleving. Bewoners kunnen beter elektrisch koken en de kachel laten werken op stadsverwarming. Jaarlijks worden nu nog zo'n 40.000 nieuwbouwhuizen nog op gas aangesloten om dat niet meer te doen, zou wel de gaswet aangepast moeten worden. Veel ZZP'ers die nog werken met de zogeheten VAR-arbeidsovereenkomst... kunnen volgens de nieuwe DBA-wet niet als zelfstandigen aan de slag. Meldt Randstad. Volgens het uitzendbureau voldoen 9 van de 10 zelfstandigen niet aan de juiste voorwaarden. Zo hebben ze bijvoorbeeld te lang voor één en dezelfde opdrachtgever gewerkt. De nieuwe wet DBA vervangt sinds twee maanden de VAR-verklaring... en is ingevoerd om te controleren of iemand inderdaad als zelfstandig ondernemer werkt. In het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink... is er morgen reconstructie in Beeldhoven. Tenniscoach Mark Dier, de man die vastzit op verdenking van de moord... zal daarbij zijn. De reconstructie, die wordt gedaan op verzoek van de officier van justitie... is op straat voor het huis van Everink. Everink werd dit voorjaar doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. De Tweede Kamer is flink geschrokken van de conclusies uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de zorg in de verpleeghuizen. Volgens de inspectie kunnen 49 verpleeghuizen de zorg voor ouderen niet goed aan. De Kamermeerderheid wil dat de lijst met namen van de slecht presterende verpleeghuizen direct openbaar wordt gemaakt. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon. Morgen afwisseling van zon en wolken. Het wordt tussen 17 en 20 graden. Smiddags vooral landinwaarts buien. Maar na morgen minder wisselvallig en warmer. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat bij Woerden 3 kilometer file.